10 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Bij Dalfsen zijn zeker twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt... nadat een passagierstrein tegen een hoogwerker was gereden. Dat heeft de burgemeester van Dalfsen gezegd. Onder de doden is de machinist van de trein. Enkele treinstellen zijn ontspoord en liggen in een weiland. Een aantal passagiers is ongedeerd opgevangen bij een boerderij in de omgeving... maar er zijn ook mensen gewond geraakt. Hoeveel kon een woordvoerder van de veiligheidsregio nog niet zeggen. Het ongeluk gebeurde op de lijn Zwolle-Emmen. Daar rijden treinen van Arriva. Volgens een buurtbewoonster stak een hoogwerker op rupsbanden tergend langzaam bij Dalfsen een bewaakte overweg over. De hoogwerker had gewacht totdat er een trein voorbij kwam. Daarna begon de chauffeur aan de oversteek. En toen de hoogwerker halverwege was, kwam er een trein aan uit de andere richting. Die reed vol tegen de hoogwerker aan. Maximaal 4000 van de 10.000 thuiszorgmedewerkers van het noodleidende TSN Thuiszorg behouden hun baan. Dat is de inschatting van directeur De Blok van Buurtzorg Nederland... dat de werkzaamheden van TSN voor een groot deel wil overnemen. Buurtzorg is zo goed als rond met een aantal gemeenten. Daardoor zijn 1500 banen gered. Vandaag wordt van de meeste andere gemeenten waarmee buurtzorg praat... duidelijk of zij akkoord gaan. Jonge kinderen in asielzoekerscentra moeten naar de peuterspeelzaal. Dat zeggen brancheorganisaties van basisscholen en peuterspeelzalen. De kinderen hebben volgens hen dan minder kans op een taalachterstand. Ze zijn beter gewend om met andere kinderen om te gaan. De gemeenten zouden de peuteropvang moeten betalen... maar vooral kleine gemeenten kunnen die kosten niet opbrengen. De vluchtelingen staan niet ingeschreven in de basisadministratie... waardoor de gemeenten geen extra geld krijgen voor de kinderen. Het weer, de zon schijnt af en toe vallen ook wat buien vandaag. Bij een enkele bui is de kans op hagel, natte sneeuw of een klap onweer. En het wordt vanmiddag zo'n 7 graden.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 We kijken even op de velden. Is het nog steeds hetzelfde? Eh, ja, het is dan nog steeds Ajax uh, Excelsior nog steeds 2-0. En 1-0 voor FC Utrecht tegen Willem 2. Goed nog 1 uur met lokale informatie en de sport. En we doen nog even het weer nog extra als extraatje erbij. Hè? Ach, doe eens wild. Hè. Ja. En eh, ook nog omlijst natuurlijk met fantastische, lekkere muziek. Nu Johnny Kita Watson. A real ya. Wanna buy a new car but the price ain't right.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 Klaassen maakt 3-0 voor Ajax. Maar het is debutant Moritz die de aanval vrij opzet. Tussenstand Ajax Excelsior 3-0 en ook een doelpunt in Utrecht. Betje maakt gelijk voor Willem 2 door een strafschop te benutten. 1-1. De aanvaller voorziet dezelfde penalty. Nou, het regent eh, pijpenstelen, dacht ik zo. Hè? Ja. Dan gaan we terug naar 1990 met Skipper Wise, Standing Outside in the Rain. Eh, komen ze terug. De dames van All Saints. Want een nieuwe single One Strike die verschijnt op 16 februari. Maar op 23 februari, dat is overmorgen, is het voor het eh, eerst te horen. Dat is te lezen op de Twitter-account van All Saints. De single beleeft zijn debuut op eh, BBC Radio 2 in de show van Chris Evans. En op 8 april verschijnt het nieuwe album Red Flag. Het is de vierde studio-album voor deze dames. Eind januari werd de comeback van All Saints bekendgemaakt. Aanleiding zou de breuk tussen Nicole Appleton en Oasis-zanger Liam Gallagher zijn geweest. En dit was een hele grote hit voor hun in 1990. All Saints met Pure Shores. Het is over en uit in Amsterdam. Ajax wint met 3-0 van Excelsior. En uh, het is nogal een tussenstand in Utrecht. Want daar staat het 2-1 doordat Boymans weer weer even scoort. Utrecht worstelt en komt boven, als we dat zo mogen zeggen. Goed, we gaan weer even wat sport met je doornemen. Alejandro Valverde heeft voor de vierde keer de ronde van Andalusië op zijn naam geschreven. In de 171 kilometer lange slotrit van San Roque naar Peñas Blancas... met vijf pittige klimmetjes en een aankomstberg op... soleerde de Spanjaard naar de ritzegen. Zijn voorsprong was bovendien groot genoeg om TJ van Gaderen... Eh, uit de Rode Luiderstrijd te rijden. De 35-jarige eh, Valverde demoreerde op de slotklim uit een elitegroepje... met onder andere Wilco Kelderman, Wout Poels en Bauke Mollema. In razend tempo sprokkelde de Spanjaard van Movistar een minuutje bij elkaar... en dat was voldoende voor zijn vierde eindzegen. Op drie kilometer van de finish ging klassementsleider TJ van Garderen in de tegenaanval. De Amerikaan kreeg Rafal eh, Maika en Mollema met zich mee... maar moest het werk zelf opknappen. Een kilometer onder de top was de pijp leeg bij Van, oh, bij van Vergaarderen. Tekenen voor eh, Mollema om uit het zadel te komen... en de tweede plaats in de etappe en het derde in het eindklassement voor zich op te eisen. Wilco Kelderman, die na de tijdrit van gisteren... op de tweede plek in het algemeen klassement stond... speelde vandaag geen hoofdrol en zakte naar de vierde stek. Wout Poels verloor nog meer en werd zevende. Ingmar Bergma heeft gisteren zonder zelf in actie te komen... de eindzegen gepakt bij de KPN Marathon Cup. De rijder werd eh, voor de laatste wedstrijd in Alkmaar gepasseerd... door coach eh, Gillard Annema. De zegen ging eh, naar Berga's ploeggenoot Arjan Stroetinga. Frank Vreugdehil, de concurrent van Berga voor de winst in het klassement... slaagde er niet in om de benodigde overwinning te pakken. Eerder zaterdag haalde Berga uit naar coach Annema... die zijn rijder verweet afgelopen woensdag niet aanvallend genoeg geschaatst te hebben... en hem daarom niet selecteerde voor de afsluiter in Alkmaar. De 31-jarige Drent deed dat af als kinderachtig. Ik rij geen meter meer voor Jillard, zegt hij. Berga sprak wel de hoop uit hulp te krijgen van zijn ploeggenoten... en dat bleek zaterdagavond in Alkmaar dus ook te gebeuren. Achter winnaar Stroetinga eindigde Simon Schouten, ook onderdeel van de ploeg van Anema, als tweede in Alkmaar. De Italiaan eh, Fabio Francolini werd de derde. Ineke Derden won de laatste marathon bij de vrouwen. En Janneke Ensing veroverde de cup. Rafael Nadal is eh, vandaag gesneuveld in de halve eindstrijd eh, van het ATP-toernooi in Rio de Janeiro. Als eerste geplaatste Spanjaard moest op het eh, Braziliaanse gravel buigen voor Pablo Cuevas. Na 2,5 uur speler stond er 6-7, eh, 7-6 en 6-4 op het scorebord... in de Quadra, Cuca, Quarten en Rio. Uruguayan Cuevas eh, nam in de finale het tegen de Argentijn Guido Pella op... die in de twee sets afrekende met Dominique Thiem uit Oostenrijk 6-1 en 6-4. Nadal won zijn eerdere twee ontmoetingen met Cuevas nog relatief eenvoudig... maar had zondag geen antwoord op de 11 aces van de 30-jarige Uruguayan. Sam Querrey heeft op het toernooi van Delray Beach een einde gemaakt... aan de opmars van Juan Martín da Potro... die zijn rentree maakte na bijna een jaar afwezigheid wegens een polsblessure. De Amerikaanse tennisser die eh, klopte de Argentijn in de halve finales met een break op 5-5 in beide sets. De enige breaks in de partij 7-5, 7-5. Del Potro maakte al eerder zijn rentree in Florida in 2011, ook na een polsblessure. Toen schreef hij het eh, toernooi op zijn naam. Ondanks zijn uitschakeling was de oud-winnaar van de US Open tevreden over zijn rentree. Gaan we er nog eentje doen? Nee, we gaan gewoon weer eh, een plaatje draaien, ja. Er is voor vandaag. Genoeg sport. We volgen nog steeds wel ehm, het voetbal om kwart voor vijf. Begint de wedstrijd tegen eh, Feyenoord, Roda JC. En Utrecht heeft ook gewonnen 2-1. Hier zijn de Bractons. Who was the boss? myself on the Kim and yeah, I'm like, boy, stop, run that back.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 Het westkust weerbericht. Afgelopen nacht was het bewolkt en regenachtig. En ook op deze zondag is dat het geval. De zuidwestenwind waait krachtig tot stormachtig... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 11 graden. Vanavond en de komende nacht verandert er weinig met veel bewolking en periodiek regen. Bij nog altijd veel wind daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen is het ook bewolkt en regenachtig. De stevige zuidwester draait naar noordwest en neemt in kracht af... en de temperatuur ligt eh, rond de 10 graden. Later op de dag zal geleidelijk de kans op regen afnemen... en eh, tegelijkertijd zal ook de temperatuur naar beneden gaan. Dinsdag zijn er perioden met zon, maar er is ook een buienkans. De noordwestenwind waait matig tot vrij krachtig... En de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 7 à 8 graden. Woensdag blijft het droog met geregeld zon. De noordwestenwind waait overwegend matig. De temperatuur ligt rond de 6 à 7 graden. Goed, dit was het weerbericht van Rico Schreuder.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 Nou, het zit er weer op voor vandaag. Zandvoort op zondag is weer ten einde. Volgende week weer met Rob en eh, met Albert-Jan. En uh, zometeen wat non-stop muziek. Dan geloof ik tussen 7 en 9 eh, klassiek. En dan vaderveugen tussen 9 en 11 met Peaceful Radio.